12 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De horeca mag niet eerder open dan 1 juni om 12 uur s middags. Veel horecaondernemers hoopten dat ze hun terrassen al in het Pinksterweekend van 30 en 31 mei konden openen. Maar het kabinet staat dat niet toe. Burgemeesters van 25 veiligheidsregio's vroegen het kabinet juist om de terrassen niet eerder te laten opengaan. Omdat dat dan waarschijnlijk meteen erg druk is. Op een vakantiepark in Ede, Gelderland, is een voortvluchtig kopstuk van een criminele familie uit Os opgepakt. Het gaat om Toon R. Een arrestatieteam hield hem aan bij een inval in een vakantiehuisje. Eerder werden andere familieleden opgepakt, onder wie Martin R. Die door het OM wordt gezien als leider van de criminele organisatie. Toon R. was de enige van het netwerk die nog niet was gevonden. Volgens het OM was hij een van de meest gezochte mannen in Brabant. Hij wordt onder meer verdacht van wapenhandel en diverse drugsdelicten. In Frankrijk is het aantal opnames op de intensive care voor het eerst in weken tot onder de 2000 gedaald. Het streefgetal van de Franse autoriteiten. Er liggen nu 1998 patiënten op de IC. Op het hoogtepunt van de coronacrisis waren dat er meer dan 7000. Het aantal nieuwe coronadoden in Frankrijk steeg met 131. Het officiële dodental staat nu op ruim 28.000 oud Lance Armstrong heeft bevestigd dat hij al in het begin van zijn carrière doping gebruikte. In een nieuwe documentaire van de Amerikaanse sportzender ESPN zegt hij dat hij waarschijnlijk 21 eh, jaar was toen hij voor het eerst doping tot zich nam. Dat betekent dat hij in 1993 al niet meer schoon was toen hij in Oslo de wereldtitel op de weg veroverde. Later won hij onder meer zeven keer de Tour de France. Hij heeft onder meer die titels moeten inleveren nadat hij in 2013 had toegegeven dat hij op grote schaal doping had gebruikt in zijn wielercarrière. Het weer in het noorden zwaar bewolkt met misschien wat regen.